Michel Koenen met het NOS-journaal. De hogere gedeelte van het lesgebouw vanwege de brandveiligheid. De hogeschool heeft alle gebouwen laten onderzoeken... naar aanleiding van de fatale brand in de Grenfell Tower in Londen afgelopen zomer. Bij die brand kwamen 71 mensen om het leven... doordat het vuur zich razendsnel kon verspreiden via de gevelplaten aan de buitenkant... Over de platen in het gebouw van 30 jaar oud in Rotterdam bestaan nu twijfels. De school laat ze de komende dagen verder onderzoeken. Rond de 3500 studenten krijgen daarom voorlopig les in andere gebouwen. In de VS is een hacker aangeklaagd voor onder meer het maken van kinderporno. De man van 28 uit de staat Ohio zou jarenlang duizenden computers hebben besmet met malware die hij zelf had ontwikkeld. de malware zorgde ervoor dat hij via de webcam naar zijn slachtoffers kon kijken en foto's maken. De meeste slachtoffers waren kinderen. de hacker kon 13 jaar lang zijn gang gaan. Pas vorig jaar werd de software ontdekt en de man opgepakt. In Diemen is afgelopen avond een auto door twee treinen geramd. De auto viel stil op de spoorwegovergang bij het station... toen er van beide kanten een trein aankwam rijden. De twee mensen die in de auto zaten konden net op tijd uit de auto springen. Ook in beide treinen raakte niemand gewond. De passagiers zijn verder vervoerd met bussen. En de Zwitserse wintersportplaats Zermatt is weer bereikbaar per trein. De afgelopen twee dagen was de plaats volledig van de buitenwereld afgesloten door hevige sneeuwval. Wegen en spoor waren dicht vanwege lawinegevaar. Met explosies zijn gecontroleerde lawines veroorzaakt. Die sneeuw is nu opgeruimd, zodat er weer treinen kunnen rijden. De wegen rond de Zwitserse dorpen blijven voorlopig nog wel dicht.